Jelle Visser met het NOS-journaal. Preester vertrouwen heeft in de Amerikaanse inlichtingen en veiligheidsdiensten. Trump reageert daarmee op de zware kritiek die hij kreeg... na zijn ontmoeting met de Russische president Poetin in Helsinki. Trump zei toen dat hij geen reden zag om te denken... dat Rusland zich bemoeid heeft met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat was een verspreking, zegt Trump nu. Volgens hem bedoelde hij dat hij geen reden zag om niet te denken dat het de Russen waren. 79 leerlingen van het VMBO Maastricht hoeven geen herstelopdracht te maken voor het vak CKV. Eerder hadden ze dat wel te horen gekregen. Volgens de school is er een fout gemaakt en hadden de leerlingen het vak al afgerond. Mogelijk kunnen hierdoor meer leerlingen alsnog snel hun diploma halen. Het VMBO Maastricht raakte kort na de examenperiode in opspraak. 354 leerlingen hadden niet mogen meedoen aan het centraal examen... omdat ze hun schoolexamens niet hadden afgerond. In Waddingsveen is een meisje van vier verdronken in een woonwijk. Omstanders hebben haar uit het water gehaald en geprobeerd te reanimeren. Dat mocht niet baten, het meisje overleed ter plekke. De politie onderzoekt wat er gebeurd is. Tijdens feesten na afloop van de WK-finale zijn in Frankrijk veel vrouwen misbruikt. Ze werden op alle mogelijke plekken lastig gevallen. In de fanzones, in het openbaar vervoer en op straat... waar veel mensen feest aan het vieren waren vanwege het kampioenschap. Op Twitter melden tientallen vrouwen onder de hashtag MeTooFood... dat ze werden betast en geknepen. En tegen hun zin gezoend. Het is nog niet duidelijk of er ook vrouwen aangifte hebben gedaan... en of er verdachten zijn opgepakt. En dan het weer. Vannacht klaart het breed op. De temperatuur daalt naar ongeveer 14 graden en er is kans op een mistbank. Overdag is het droog en geregeld zon bij 23 tot 26 graden. Donderdag en vrijdag wordt het nog iets warmer. En dat was het NOS Journaal.